Marion Koekoek met het NOS-journaal. De CDA-fractie is niet unaniem in haar standpunt over de uitzetting van de Angolese asielzoeker Mauro. De fractieleden Ferrier en Koppenjan willen niet dat hij het land wordt uitgezet. Ze hebben een gesprek met CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma, partijvoorzitter Peetoom, vicepremier Verhagen en de fractievoorzitter in de Eerste Kamer Brinkman. In de Tweede Kamer is het debat over Mauro nog steeds niet afgerond. Minister Leers blijft bij zijn standpunt dat Mauro teruggestuurd moet worden naar Angola. Hij heeft gesuggereerd dat Mauro een studievisum voor Nederland kan aanvragen en heeft toegezegd dat hij een aanvraag daartoe zo snel mogelijk zal behandelen. Frankrijk moet volgend jaar 6 tot 8 miljard euro extra bezuinigen. Dat heeft president Sarkozy vanavond gezegd in een tv-interview. Hij verdedigde daarin het akkoord dat de leiders van de eurozone vorige nacht hebben gesloten. Volgens Sarkozy zijn de bezuinigingen in zijn land nodig omdat de economische groei volgend jaar lager uitvalt dan verwacht. De economische groei van Frankrijk wordt nu geschat op 1%. Eerder werd uitgegaan van 1,75%. Sarkozy ging ook in op de hulp van de eurolanden aan het noodlijdende Griekenland. Hij zei dat hij er vertrouwen in heeft dat het land de schuldencrisis te boven komt. Verder stelde hij dat het een fout was om in 2001 Griekenland al te laten toetreden tot de eurozone, omdat het land daarvoor nog helemaal niet klaar was. In Tunesië is de conservatief-islamitische partij Ennada definitief als winnaar uitgeroepen van de eerste vrije verkiezingen afgelopen zondag. De partij krijgt 90 van de 217 zetels, dat is 41 procent. Tweede werd een niet-religieuze partij met 14 procent. Ennada gold onder het bewind van dictator Ben Ali als een extremistische beweging en was verboden. De partij is de afgelopen dagen al aan de slag gegaan met onderhandelingen over een coalitie.